We gaan nu over naar het woord van God. En het woord van God zal vandaag gebracht worden door onze voorganger Marcondes Borges. En eh, hij is mijn vader, mijn voorganger, mijn. nog iets met V. Mijn. Mijn voorbeeld. Mijn. Vriend. Ik wil hem naar voren roepen. Een applaus voor hem, alsjeblieft. Hij Ehm, hij, is een groot, hij is een groot voorbeeld voor mijn leven. Hij heeft gekozen om uit Aruba te vertrekken. Warme Aruba, Dushitera. Is hij heeft hij gekozen om daaruit te vertrekken. Om naar dit mooie land, maar koude land te komen. En kerken te openen, want God had een visie gezet op zijn hart. En het is mooi om te zien, ik vind het een groot voorbeeld om te zien hoe hij alle kinderen in het werk van God heeft opgevoed en hoe wij allemaal bezig zijn in het werk van God. Want we hebben, wat we hebben meegekregen van hem is dat we heel veel kunnen investeren in een heleboel dingen. Maar het beste om in te investeren is in het koninkrijk van God. Want dat is het enige wat er over 100 jaar, 200 jaar, 1000 jaar toe doet. Wanneer wij er niet meer zijn, wanneer misschien niemand jouw naam kent, hoe we, hoe we weten de naam van een oma? Naam van je oma, weet je dat? Oké. Naam van je overgrootoma. Naam van je over-overgrootoma. Oké. Dat is niet goed, hè? <laughs> Nee, ik weet het ook niet. <laughs> Maar binnen een paar generaties kunnen we, zullen we misschien vergeten worden. Een paar generaties, duurt niet veel paar generaties kunnen we misschien vergeten worden. Ik kan vergeten worden, mijn vader kan vergeten worden. Maar wat wij proberen te doen en wat het beste is wat je kunt doen, is over een paar honderd jaar is je naam niet bekend. Niemand weet wie Lee is. Niemand weet wie Rendel is. Niemand weet jouw naam. Het maakt niet uit. Als je maar een zaad hebt geplant, zodat honderden, misschien duizenden mensen de naam van Jezus Christus kennen. Want dat is het enige naam dat het toe doet. De naam boven alle namen. De naam waarbij elke knie moet buigen en elke tong moet beleiden dat hij Heer is. En ik ga stoppen, want anders ga ik prediken, maar hij gaat prediken vandaag. Met jullie, Marconis Borges. Alabado seja Deus. Se esse para Jesus, que seja bem forte. Als dit applaus voor Jezus is, dat het sterker en hoger mag zijn. A Deus seja a glória, estou muito feliz neste dia. Aan God zij de eer, ik ben heel blij vandaag Estar aqui com ustedes. om met jullie te zijn Aqui vandaag. arriba está muito caliente por los reflectores. Ik heb het heel erg <laughs> een beetje warm. Não sei aí como estás. Ik weet niet hoe het daar is. Eu espero que estemos bien neste, neste lugar, Ik hoop dat jullie het goed hebben vandaag. que a partir de, los momentos que entramos aquí se tornou um santuário. Want vanaf het moment dat we hier binnen zijn getreden, is het een tempel Porque geworden. aqui estão os santos Want hier zijn de heiligen bij para elkaar adorar ao Senhor. om God te aanbidden. A Ele Aan Hem zij de eer en glorie. uma palavra neste dia Ik wil een woord brengen vandaag van God voor ons harten. En Lucas, In het boek van Lucas, capítulo 5, versículo 36. hoofdstuk 5, vers 36. Evangelio de San Lucas, Lucas, el capítulo 5 versículo 36 al 39. Hoofdstuk 5 vers 36 tot en met 39. Vamos ver algunas palabras algunas afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. We gaan kijken naar een paar woorden van onze Heer Jezus Christus. E dice lo siguiente. ¿Dónde het encontraron? het volgt. Heeft iedereen het? Quanto tiene, ¿Cuántos tienen la Biblia? Hoeveel hebben het? Hoy en día se puede tener hasta en los teléfonos. ¿eh? Vandaag kun je de, je Bijbel op je telefoon hebben. Está muy fácil. Het is heel erg makkelijk. Pues vamos leer. We gaan dus lezen. Também les dijo una parábola. Nadie corta um pedaço de um vestido novo e lo pone em um vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo e el pedaço del nuevo no armonizará com el viejo. y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas ah. 5, 36 tot en met 39. Amém. Que bueno, vamos orar ao Senhor. Laten we even bidden. Supremo Deus e Padre, estamos em tua presença nesta Hora. Te damos graças por tua misericórdia. Por, por la vida de cada um de que aqui están, Senhor. Voor het leven van ieder hier aanwezig. Deus de toda gloria, que tu nombre seja alabado en este que tu nombre sea glorificado. Dat uw naam geprezen vida seja um instrumento em tuas manos. Dat ons leven mag zijn in para handen. proclamar tu nombre, Senhor. Om uw te verkondigen. In el de Jesus, te damos graças hoy. In de naam van Jezus. Wij Por esta oportunidade. por deze mogelijkheid. Bendice nuestros corazones. Zegen cada vida con tu presencia. ook hart met u aanwezigheid. Te adoramos por el Dios grande que tú eres. Wij danken u voor de goede, grote God dat u bent. en este momento que vaya de encuentro, Señor, a cada necesidad Heer, en nombre de Jesús. Zie elke nood vandaag. Los que llegaron aquí tristes sean consolados. Dat degenen die triest zijn gekomen getroost zullen worden. Los que llegaron enfermos sean sanados. Dat degenen die ziek zijn gekomen genezen zullen worden. Los que llegaron con un problema sea resuelto en nombre de Jesús. Dat degenen die met een probleem zijn gekomen dat het probleem opgelost zal worden. Con ataduras sean desatados atados em nome de Jesus. Dat met kettingen um, vrij zullen worden gemaakt. Padre de la gloria, todo eso te pedimos en el precioso nombre Dit de Jesus. Dit vragen we allemaal in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Amen. Amen. Muy bien, podemos sentarnos. We kunnen plaatsnemen. Las palabras que hemos leído en ese texto. De woorden die we hebben gelezen in deze tekst. Fue ocasionado Porque havia uma necessidade. Werd gesproken omdat er een nood was. Havia uma multitude, eh, havia uma multitude diante de Jesus. Er was een menigte rondom Jezus. E Jesus tuvo que falar à la multitud. En Jezus moest spreken tot de menigte. Porque quando há pessoas se necessita falar. Want wanneer er mensen zijn, moet er gesproken worden. E Jesus não perdia, não perdia oportunidades para falar. e Jesus miste geen enkele mogelijkheid om te spreken. Ele vino para isso. Hij kwam hiervoor. Él vino para proclamar buenas nuevas. Hij kwam om het goede nieuws te verkondigen. Y el evangelio es buenas nuevas. En het goede nieuws en het evangelie is een goed nieuws. Yo estaba viendo lo que vamos a tener aquí esos días una, una serie de mensajes. Ik zat te kijken naar de preekserie dat we in de komende periode zullen hebben. Y después de tantas malas noticias. En na zoveel slecht nieuws. Finalmente una buena noticia. Is er eindelijk een goed nieuws. Jesús nació. Jezus is geboren. Yo creo que la iglesia va a disfrutar de esta serie de mensajes. En ik geloof dat wij als kerk zullen genieten hoogte van deze nieuwe serie van preken. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la, la parábola que Jesús habló aquí a esta gente. We gaan vandaag hebben over deze gelijkenis wat Jezus hier naar voren brengt. Dos cosas muy sencillas. Twee heel simpele dingen. Un remiendo. Een, een, een kleed. Y y algunos odres. En uh, enkele wijnzakken. Quantos sabem o que é um remendo? Hoe weten wat een kleed is of een lap? Quantos han tenido pantalones viejos? Hoy en día es muy, eh, está muy común los remendos, se entiende heel, mucho. Heel, hedendaags is heel um, gewoon om uh, gebroken dingen te Porque hebben. Porque se tornó moda, hè? Wanneer is het mode om gebroken kleding te hebben. Antes, antes vestir un pantalón con remendo era una pobreza de otro mundo. Vroeger, toen je een gescheurde broek had, dan was, het, dan was je de armste van de armste. Es porque no se podría comprar un pantalón normal. En dat was omdat je geen normale broek kon kopen. Entonces se ponía el remiendo. Dus je, je, je had een scheur en je zette een, een kleed erop. Een Pero hoy en día no. Lap. Hoy en día los que tienen remiendo son los más caros. Maar nu degenen die een lap hebben en die gebroken zijn, zijn de duurste kleding. y E bueno, isso está assim. En dat is uh, eh, hedendaags zo. Maar nesse tempo não era moda. Maar in, de, in deze tijd was het nog geen en mode. Nesse tempo era necessidade. In deze tijd was het um, ehm, iets van nood. E Jesus dijo, nadie pone um remendo novo em, um, em, em, um, em, uma, em uma vestidura vieja. Jezus zei, niemand zet een, een nieuwe lap op een oude kleed. Porque se rompe la vestidura y eso se queda el remendo ahí. Sin, sin efecto. En de kleed, want de kleding zou dan scheuren en heeft het dan geen effect meer op de kleding. Entonces remiendo viejo en, en, en vestiduras viejas. Dus oude lappen op oude kleding. Y también Jesús está hablando aquí de lo que es los odres. En Jezus spreekt hier ook over de wijnzakken. Igualmente nadie pone vino nuevo en odres viejos. Zo zet ook niemand oude wijn in nieuwe wijnzakken, zegt Porque Jezus. los odres viejos se rompen. Want de oude wijnzakken zullen dan breken. Por qué se rompen los odres viejos? Waarom breken ze dan? Porque los odres eran hechos de, de cuero de cabra. Want het werd gemaakt van um, schapenleer. Eso eran los odres antiguos. Dat waren de oude wijnzakken. Y se, as, se cozia muito bem e se assim uma forma. En Se ponía uma boquilha e uma tapa. Je zette een dop erop en een, opening. Y ahí se, se, se os vinhos vinos. En daar de wijn vroeger. Um, pero si el odre era viejo, era de cuero viejo. mas als de wijnzak van oude, van oude leer was. não aguantaba la, la acción de, del vino, porque el, el, el vino fer, uh, fermenta. Dan, ¿eh? kon, dan kon de wijnzak de wijn niet aan, want de wijn ging gisten. Ja. ja. Entonces, con el proceso de la fermentación, dus los odres se rompían. Dus met dit proces van gisting fermentatie kan ook, ja. Van fermentatie um, braken de wijnzakken. Y se perdían los odres. En de wijnzakken gingen dan verloren. Entonces, Jesús dijo, si pone vino nuevo en odres nuevos. Jezus zei dus, we zetten nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken. Porque los odres nuevos soporta la fermentación. Nieuwe wijnzakken kunnen deze fermentatie aan. Entonces, ¿está entendiendo? Begrijpen we tot nu Gloria toe? Gloria a Dios. Y después, el Señor dice aquí. En daarna zegt Jezus hier. Nadie después de beber el vino viejo. Niemand dan dat hij of zij oud wijn drinkt. Desea vino nuevo. Wilt nieuwe wijn drinken. El vino viejo Para eles é melhor. Hoe ouder de wijn, hoe beter de wijn is. Até hoje há um aprecio muito grande por vinhos vinos viejos, ¿no? Tot vandaag de dag um, ehm, um, ehm, is oude wijn het beste wat er is. Ultimamente se descobriu uma botella de vinho que foi do tempo do Império Romano em uma escavação por aqui em Europa. Ze, laatst hebben ze in Europa ergens een wijn gevonden van de tijd van de Romeinse tijdperk. E dijo que tinha 1700 años. En ze zeiden dat het 1700 jaar oud was. De consideran el vino más viejo del mundo. En ze zien het als de meest oude wijn ter wereld. No sé si alguien puede beber ese. Ik weet niet of dat te drinken is, maar. <laughs> Pero los vinos viejos son muy caros. Maar oude wijnen zijn heel duur. E exatamente como Jesus nos dijo aqui. En net zoals Jezus het hier zegt. Que la gente prefere más el vino viejo que el vino nuevo. Mensen willen liever oud wijn dan nieuwe wijn. Pero hoy vamos a hablar del poder renovador, del poder transformador de Jesucristo. Maar vandaag zullen we het hebben over de transformerende kracht van onze Heer Jezus. ¿Por qué Jesús está hablando del vino nuevo y el vino viejo? Waarom praat Jezus over oude wijn en nieuwe wijn? Es muy importante entender que cuando Jesús vino aquí a este mundo, Het is heel belangrijk om te weten dat toen Jezus hier op aarde kwam, él encontró un sistema religioso equilibrado. Kwam hij op een religieus in een religieus systeem terecht. Un sistema en que la gente estaba acostumbrados a, a, dogma's, a rituales, a muchas cosas. Hij kwam in een systeem waar mensen al eh, gewend waren aan dogma's en rituelen en allerlei tradities. Jesús encontró aquí el judaísmo ah, ah, tradicional. En Jezus kwam terecht in een zeer traditionele um, Joodse setting. Y uno de los más de los más auténticos era los fariseos. En een, een van de meest authentieke waren de Fariseeën. Era um sistema organizado de muchísimos años. Het was een georganiseerd systeem van dat al vele jaren oud was. E los fariseus estavam muito acostumados com, com, com esse sistema. En de fariseeën waren al gewend aan dit systeem. E não estavam dispostos a cambios. En ze waren niet open voor verandering. E lo que Jesus nos diz aqui, en wat Jezus hier zegt, es que havia, estava sendo introduzido no mundo um sistema de câmbios. Jesus diz que ele met um novo sistema, um sistema de mudança. E o sistema de câmbio era. En deze veranderende systeem. Que ele ia entregar sua vida para salvar a humanidade, was dat hij zijn leven zou geven om de mensheid te redden. E depois iba mandar el Espírito Santo. En daarna zou hij de Heilige Geest brengen. el Santo iba a trabajar en los corazones de las personas. En de Heilige Geest zou werken in het leven van de mensen. Y todo lo que era viejo iba a ser transformado. Alles wat oud was zou vernieuwd worden. Todo lo que era viejo iba a ser renovado. Alles wat oud was zou vernieuwd raken. Entonces aquí Jesús está preparando preparando. Dus Jezus was hier aan het voorbereiden. E dizendo cuidado. En hij zei pas op. Preparem los odres. Um, bereid de wijnzakken voor. Porque Está viniendo un tiempo divino nuevo. Want er komt een goddelijke nieuwe tijdperk aan. Y los otros viejos no podrán soportar la acción del en de vino oude nuevo. wijnzakken zouden de, de kracht van de nieuwe wijn niet aankunnen. Los fariseos no podrían soportar el ministerio de Jesús. De, wijns, um, de fariseer konden de bediening van Jezus niet aan. Porque el ministerio de Jesús era un ministerio lleno del Espíritu Santo. Want het was een bediening vol met de Heilige Geest. La doctrina de los fariseos ellos eran la doctrina antigua de la ley que ya estaba para terminar. De, de, de doctrine van de fariseer was de doctrine van de wet dat aan het einde zou komen. Y la doctrina era ojo por ojo y diente por diente. En, en de doctrine was oog om oog, tand om tand. Y Jesús dijo, oh, está escrito así, pero yo tengo un vino nuevo. Jezus zei, het staat zo geschreven, maar ik heb een nieuwe wijn. Yo tengo una buena noticia. Ik heb goed nieuws. El que quiere quitarte la túnica. Iemand, degene die jouw kleed wilt afnemen. Deja que lleve también la otra. Laat hem ook het, hele, aan het andere meenemen. Halleluja. Eso era una revolución para el sistema. Dit was een revolutie voor het systeem. Eso un odre viejo não poderia suportar isso. Een oude wijnzak kon zo'n systeem niet aan. Havia muita gente, e eu creio que sem dente nos tempos de Jesus. Ik dacht dat er heel veel mensen waren zonder tanden in de tijd van Jezus. De tanto recebi Van zoveel tand om tand en uh, gevechten tand om tand. Pero ahora Jesús vino y dijo, deja los dientes. Maar Jezus zei, laat de tanden met rust. Ya no es más así. Het gaat niet meer zo. Ahora el que quiera dar de un lado, Degene die jou aan de, aan de ene kant wil geven, geef hem dan ook de rechterwand. Halleluja. Jesus vindo cambiar o sistema. veranderen. Jesus vindo traer uma outra direção. Hij kwam een nieuwe richting. Een nieuwe richting. Jesus vindo trazer el vino novo. Hij kwam met een nieuwe wijn. E os outros viejos en de oude wijnzakken não estavam preparados para isso. Waren hier niet um, ehm, voor op bereid. A Deus seja a glória. Aan God zij de glorie. Todos nós Hemos estado de, de uma ou de outra maneira em um, em um estado de, de, de envelhecimento em, em la consciência ou, ou, em mental. Wij allen worden wel. Em nossa maneira de pensar. Wij allen um, ehm, worden wel soms um, ehm, verouderd in onze manier van denken en ons zijn. La semana passada tuvimos aqui. Vorige week hadden we hier. Um mensaje que Hablaba sobre qué. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Wie weet nog waar de boodschap van vorige week over ging? Ah? ¿Cuántos se acuerdan? Hoeveel weten het nog? Renew. Het vernieuwen Oké, okay. renovar het vernieuwen, Ons manier van denken vernieuwen. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Dat was het boodschap van vorige week. Yo no sé por qué hoy Dios está confirmando para seguir con este asunto. Ik weet niet waarom God dit aan het bevestigen is om hiermee door te gaan. Y yo creo que la acción del vino nuevo va a ser grande aquí en ese día. Ik geloof dat het nieuwe en wijn mente, dat God bezig is met vernieuwen. onze gedachten, onze que harten. Vamos estar renovando. Dat wij aan het vernieuwen zullen zijn. Y y Quando nós outros estamos acostumados a um sistema, é muito difícil para para adaptar a outro sistema. dan is het heel moeilijk om aan te passen aan een nieuw systeem. O ser humano lhe gusta las coisas que está assim e assim se queda. De mens houdt ervan om dingen gewoon zo te houden. Het is zo, we laten het zo. Pero En el cristianismo es muy importante pensar eso aquí. que, que eu vou dizer. Maar in het christendom is het heel belangrijk om op te letten op wat ik nu ga zeggen. Deus é um Deus de cambios. God is een God van verandering. Dios es un Dios que está creando todos los días. God is een God dat constant iets nieuws aan het doen is. Não creia que Dios paró de crear. Denk niet dat God um, opgehouden is met nieuwe dingen. Deus sigue criando. God blijft scheppen. Hij blijft Deus sigue criando doen. planos. Hij blijft nieuwe plannen maken. Deus sigue creando projectos. Hij blijft nieuwe projecten maken. Deus sigue criando eh, uh, motivando vidas, transformando, criando novos nuevos sistemas. Hij blijft nieuwe systemen maken, nieuwe levens aanraken. Dios es el Dios que crea. God is de God dat, dat vernieuwt. Aquellos que piensan que Dios paró de crear está equivocado. Degenen die denken dat God uh, is gestopt met vernieuwen. Dios es un Dios que renueva. Die hebben het mis, want God is een God dat vernieuwt. Le gusta la creatividad. Hij houdt ervan om creatief te zijn. Cuando nosotros llegamos a Cristo, quando recebemos a Cristo. Wanneer wij Christus aannemen. Ah, oh, eu sou cristiano. Oh, ik ben nu christen. Que ha passado comigo? Wat is er met mij gebeurd? Uma parte pequena. Een kleine gedeelte. Uma parte Een kleine gedeelte. De todo lo que viene después. Het is een kleine gedeelte, gedeelte van wat nog allemaal aankomt. Diga junto comigo el título deste mensagem. Zeg samen met mij. Foi solamente um início. Het was slechts een begin. Het was slechts het begin. Todo lo que hemos recibido de Dios, alles wat we hebben ontvangen van God, fue solamente un inicio was slechts het begin. De todo lo que Dios seguirá van haciendo. alles wat God nog zou blijven y de doen. Todo lo que Dios quiere hacer. En van alles wat God wilt doen. De sus proyectos divinos van en nuestra vida. Zijn goddelijke projecten in ons leven. La salvación fue solamente un inicio. De redding is slechts het begin. Para un mundo de grandes criatividades, de grandes criações, de grandes coisas em nossa vida. Van een nieuwe creatieve wereld voor ons leven. Portanto, muitas vezes nos conformamos Con la manera en que estamos. En heel vaak raken we gewend op de manier waarop we zijn. Y pensamos que quedamos ahí. En we denken dat het zo wel goed is. E se quedamos así, no nos motivamos para otras cosas. En als we zo comfortabel blijven, dan zullen we niet motiveren om verder te Pero gaan. Pero Dios quiere que estemos motivados. Maar God wil dat we gemotiveerd blijven. Para la acción de, de crecimiento. Voor de handeling van groei. Para la acción de desarrollo del vino nuevo. Voor ontwikkeling van nieuwe wijn. Que que que Jesús tiene para nuestra vida. Dat God heeft voor ons leven. Por medio de su Espíritu Santo. Door middel van zijn Heilige Geest. Eso es creciente. Dit is groeiend. Lo que hemos recibido. Wat wij hebben ontvangen. Fue solamente un inicio. Was slechts het begin. De todo lo que Dios quiere hacer. Van alles wat God wil doen. Devemos renovar nuestra mente. Wij moeten ons denken vernieuwen. Para ver todo lo que él va a hacer. Om alles te zien wat hij gaat doen. Todos los planes que, que, que, que Dios tiene. Alle plannen die God heeft. Hay que ser en una mente renovada. Moeten in een vernieuwd denken komen. Hay que ser en un vaso nuevo. Dat moet in een nieuwe Fasen, en é un odre Porque senão não aguenta é De repente você vai pensar, pero que está passando comigo ah, há uma transformação do Espírito Santo em minha vida. As coisas estão sucedendo. Estou tendo sonhos, visões. Sinto, sinto uma renovação em meu coração Porque o avivamento que Deus tem para sua igreja van de opwekking dat God heeft voor zijn kerk. Coração, is, een is een vernieuwing van elk hart. Nasce la vida de uno. Het, het, het, het, het groeit op in het leven van een ieder. Y este es el mover del espíritu de Dios. En dit is de beweging van de geest van God. Halleluja. Hay personas que le encantan las cosas viejas. Er zijn mensen die houden van oude dingen. Há coleccionistas de cosas viejas. Er zijn mensen die oude dingen um, verzamelen. Y guarda muchas cosas viejas. En ze verzamelen een heleboel oude dingen. No porque es mejor que otras cosas, mas niet, porque es viejo. Niet omdat het um, beter is dan wat nieuw is, maar omdat het antiek is. Ay, no, pero eso es viejo de tal tiempo. Oh, het is oud van deze tijdperk. En el evangelio no funciona así. In het evangelie is het niet zo. En el evangelio funciona con cosas nuevas. In het evangelie draait het om nieuwe dingen. Porque el Espíritu Santo todos los días tiene un mensaje nuevo Want de, para nuestra vida. de Heilige Geest heeft elke dag een nieuwe boodschap voor ons leven. Entonces lo que tenemos que hacer es renovar. Ja, wat we moeten doen dus is vernieuwen. Es preparar los odres. Onze wijnzakken voorbereiden. Renovar los odres. De wijnzakken vernieuwen. Para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Om te ontvangen wat God voor ons heeft. Porque hay cosas que Dios tiene para nosotros. Want er zijn dingen die God voor ons heeft. Que con nuestra mente con nuestra mente vieja, dat we met onze oude manier van denken parada, um, gestagneerd, no vamos poder recibir, kunnen we het niet ontvangen. Porque no pasa. Want dentro het, de nosotros. Het past niet binnen ons. Non pasa en su concepto. Het past niet binnen jouw concept. El evangelio es novedad. En het evangelie is iets El nieuws. El evangelio es buenas nuevas. Het is goed nieuws. El evangelio es poder de het Dios. Het is kracht van God. El evangelio es salvación. Het evangelie is redding. El evangelio es explosión de milagros. Het evangelie is een explosie van wonderen. Grandes. Van grote dingen. Halleluja. El evangelio es algo que nace en el corazón de uno en que Uno no se conforma, está parado. Het evangelie is iets dat groeit in ons harten waar wij niet um, tevreden zijn om stil te staan. Pero uno quiere mover. Maar je wilt bewegen, je wilt doen. Y si estamos como odres viejos. En als wij blijven zitten als oude wijnzakken. La, no tenemos capacidad para recibir. Dan hebben wij niet de capaciteit om het te ontvangen. Por eso Dios nos habla en este día. Daarom zegt God ons vandaag. Que todo lo que hemos recibido de él. Dat alles wat we hebben ontvangen van hem. Fue solamente un inicio. Was slechts het begin. De todo lo que va a pasar. Van alles wat er gaat plaatsen. Lo que esta iglesia espera. Wat deze kerk verwacht. Son cosas grandes. Zijn grote dingen. Portanto, todo que Deus ha hecho hasta ahora. Dus daarom wat alles wat God tot nu toe heeft gedaan. Es solamente un inicio. Is slechts een begin. De todo lo que vendrá. Van alles wat er nog aankomt. Halleluja. A él sea la gloria. Aan hem zij alle eer en glorie. Para siempre. A veces. Soms. Nos encantamos um, ehm, trabajar con cosas viejas porque Las cosas viejas ya, ya conocemos. Soms vinden we het leuk om met oude dingen te werk te gaan, want um, we weten het al. Y las cosas nuevas todavía no conocemos. En nieuwe dingen die, die zijn onbekend voor ons. Es como estar hoy, aún con la maquinita de escribir Olivetti. Yo tenía una a más de 40 años pasado. Het is alsof je nu nog steeds Olivet. bezig bent met zo'n Olivet, zo'n oude type, type machine. tac, tac. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Can you nog? Pero hoy hay computadoras muy modernas. Maar nu zijn er computers. Entonces, no voy a usar la computadora. Voy a quedar con la Olivetti. Maar nee, ik ga de computer niet gebruiken. Ik ga verder met mijn typemachine. No vamos prosperar nada, ¿no es así? Nee, dit gaat ons niet helpen. Ok. Okay. Hoy en día internet se puede comunicar por medio de de WhatsApp. Vandaag is er internet, je kan um, eh, communiceren via WhatsApp. Não, pero voy usar el antigo telegrama, es mejor. Maar ik ga het oude manier van, van communicatie. Telegraaf, telegraaf. Telegraaf, ik ja. weet niet. Nee hoor. Het is. Huh? <laughs> <laughs> Nee. Absoluut niet. Ja? I'm on the, I, I, I WhatsApp. Er is WhatsApp. Ahora podemos estar online live in todo el mundo. Wij kunnen nu op dit moment live zijn over de hele wereld. De Telegraaf não poderia ser isso. Dat kon de Telegraaf niet. Si nos quedamos con los otros viejos, sin renovar, entonces las novedades, la, gloria del vino nuevo no puede dan, en nosotros. Dan de glorie van de nieuwe wijn niet Aleluya. Yo no sé si hay aquí hoy alguien que quiere recibir el vino nuevo. Ik weet niet of er vandaag hier iemand is die nieuwe wijn wilt ontvangen van de Heer. Porque es tiempo. Want het is tijd. Para recibir la acción del vino nuevo. Om de handeling van een nieuwe wijn te ontvangen. Jesús dijo. Jezus zei. Vino nuevo. Nieuwe wijn. En odres nuevos. In nieuwe wijnzakken. Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Jezus komt in de synagoge van Nazareth. Em Lucas capítulo 4, versículo 18. In Lucas 4 vers 18. Jesus entra em la sinagoga de Nazaré. Hij komt hier in Nazareth binnen. E lê o livro de profeta Isaías. En hij leest een stuk van Jesaja op. E disse: "O espírito do Senhor está sobre mim." En hij zegt: "De geest van de Heer is op mij." Omdat hij mij gezalfd heeft. En hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenden weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Halleluja. El espíritu del Señor está sobre mí. De geest van de Heer rust op mij en heeft mij gezalfd. Entonces, quem era Jesus? Dus wie was Jezus? Uh mm, mm. -uh. Uma pessoa que ia dar continuidade à lei? Was Jezus iemand die verder zou gaan op de wet? No. Nee. Hoy me quedo triste. Vandaag de dag word ik heel erg triest. Quando veo que muitos cristianos que alcançaram o evangelho da graça. Wanneer heel veel christenen de, het evangelie van genade hebben ontvangen. Estão volvendo à lei. Eu não sei porquê. En ze gaan terug naar de wet. Ik weet niet waarom ze dat willen doen. Inventando modas. En ze komen met nieuwe mode. Inventando, buscando algo que o próprio Jesus viu que não funcionava en e ze, dijo. En ze zoeken iets wat Jezus zelf heeft gezegd, het werkt niet. Vino novo, por favor! Het is tijd voor nieuwe wijn, alsjeblieft. Odres Novo Nieuwe wijnzakken. Prepare-se para receber. En bereid je voor om iets nieuws te ontvangen. Halleluja. Eu creio que nesta manhã, ik denk dat er in de, op deze ochtend, nós outros já devemos estar em la fila com nuestra com nosso vaso Moeten we ook klaarstaan in de file met onze vaas. Porque o Espírito Santo está passando Want de Heilige Geest komt vandaag e langs. llenando nuestros vasos. En vult onze vazen, onze wijnzakken vullen. Ele quer llenar nuestros vasos. Hij wilt ons vullen vandaag. Is i e eu quero ser o primeiro de la fila. En ik wil de eerste in de rij zijn. Que, que, que quero, eu estou falando hoje aqui não para ustedes Ik spreek vandaag solamente, niet sino alleen para tot mim jullie, mesmo. maar ook tot mezelf. Porque quando o predicador predica, predica ele A él primero. Want wanneer de prediker predikt, predikt hij eerst voor zichzelf en daarna aan anderen. Entonces yo quiero estar con con con mi vasija dus preparada. Ik wil met mijn vaas klaarstaan. Porque el Espíritu Santo vai passar. Want de, de Heilige Geest komt langs. En wilt onze harten vullen. Vai llenar nuestra vida. Wilt ons leven vullen não com vinho viejo. Niet met oude wijnzakken. Porque el vino viejo Niet no tiene wijn. fermentación. Want die, die, die is niet no tiene krachtig. de Die heeft geen um, progressie. Sino con vino nuevo. Maar met nieuwe wijn. Porque el vino nuevo. Want nieuwe wijn. Es el vino que va a ganar is esta de, humanidad para Cristo. Is de wijn dat dit mensheid kan redden tot Christus. Es con el vino no, nuevo que vamos conquistar Zoetermeer para Cristo. Het is met nieuwe wijn dat we Zoetermeer kunnen winnen voor Christus. Es con el vino nuevo. Halleluja. Het is met nieuwe wijn. Prepare-se, igreja. Bereid je voor, kerk. Porque lo que Dios va mandar. Want wat God zal sturen. É coisas grandes. Is grote dingen. Es una acción poderosa Het is iets krachtigs van de Heilige Geest. In nossa vida. In ons leven. Va a haber Er zal opwekking zijn. Va a haber Er zal opwekking zijn. Pero os outros necesitan estar renovados. Maar de wijnzakken moeten vernieuwd worden om te ontvangen. Yo en ik ben de eerste in de rij. estar En ik wil gevuld en vernieuwd worden. Om deze krachtige um, te krijgen. Del vino nuevo. Deze krachtige El van de nieuwe wijn. De wijn van de Heilige Geest. El no está mi amigo hoy. De, de, de klok is niet mijn vriend vandaag. Desculpe, relógio. Sorry. Eu quero clock. ser teu amigo. Ik wil je vriend zijn, klok. Jesus entra na sinagoga de Nazaré. Jezus komt in deze sinagoge. E diz: El espírito del Senhor está sobre mim. En hij zegt: De geest van God rust op mij. Aleluia. El espírito del Senhor está sobre você? Is de geest van God vandaag in jou? Todo lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted. Alles wat de Heilige Geest heeft gedaan in jou. Não fue el fin. Het is niet het einde. Não fue la totalidad. Het was niet het, het volledige. Fue solamente o inicio. Het was slechts het begin. De todo lo que él van alles wat hij nog gaat doen. De la gloria que él seguirá derramando. Van de heerlijkheid dat hij nog zal laten neerstorten. In ons leven. Jesus dijo, el Espíritu del Señor está sobre Jezus mim. zei, de geest van God rust op mij. Una vida llena del Espíritu Santo Een, een, een leven vol met de Heilige Geest es una vida motivada, is een gemotiveerd leven. es una vida de is progreso. een leven van progressie. Porque la acción del Espíritu Santo es, es acción de Want de handeling van de Heilige Geest is de handeling van vooruitgang. A Dios sea la gloria. Aan God zij de glorie. ¿Y para qué está sobre mí el Espíritu Santo? En waarom is de Heilige Geest op Jesús mij? Dijo aquí, Jezus zegt hier. Para anunciar a los pobres, om aan de armen las buenas nuevas, het goede nieuws te verkondigen. De salvación. Van redding. Para desaltar que está cautivo, om de gevangenen vrij te maken. Para que sea libre de la esclavitud. zodat ze vrij zullen zijn van slavernij. Halleluja. Para sanar los enfermos. Om de zieken te genezen. Para dar vista a los ciegos. Om de blinden zicht te geven. Para proclamar liberdade. Om, het, om vrijheid te verkondigen. A los que están cautivos. Aan degenen die vastzitten. Por eso el Espíritu Santo está sobre mí. Daarom is de Heilige Geest op Por eso el Espíritu Santo está sobre usted. Daarom is de Heilige Geest op jou. No es para que estemos parados. Het is niet omdat, omdat we stil blijven staan. Para que el Espíritu Santo maar zodat de Heilige Geest tenga em nós outros em nós, toda esta liberdade deze vrijheid zou para ser sua obra um zijn werk te doen. Uma obra que começou no momento que você entregou sua vida a Cristo. Dat, begon op het moment dat je je leven aan Jezus gaf. E solo terminará en het zal alleen eindigen la presencia eterna de Dios. in, het, in de eeuwige aanwezigheid van God bent. Todos. Laten we allemaal opstaan. hallelujah